dat de man in de afgelopen weken is omgebracht. Zijn naam is niet bekendgemaakt. De bomaanslagen in augustus 2021 bij de luchthaven... waren kort na de snelle overname van Kabul door de Taliban. Veel inwoners van de Afghaanse hoofdstad probeerden toen het land via het vliegveld te verlaten. Er komen steeds minder Oekraïense vluchtelingen naar Nederland... meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek. In de eerste drie maanden van dit jaar waren het er ruim 9000... het kleinste aantal sinds de oorlog in Oekraïne begon. In het eerste kwartaal na de Russische invasie in februari vorig jaar... kwamen er nog ongeveer 25.000 Oekraïners naar ons land. Volgens het CBS is het aantal emigranten in, de afgelopen, in het afgelopen kwartaal toegenomen. Dat komt onder andere door Oekraïnse vluchtelingen die Nederland weer verlaten. De gemeente Amsterdam mag de vervroegde sluitingstijden op de wallen aanhouden, heeft de rechter bepaald. De raamprostitutie in het gebied moet sinds begin deze maand eerder stoppen om drie uur s'nachts. Cafés moeten om twee uur s'nachts sluiten. Amsterdam wil zo de drukte en overlast in de binnenstad tegengaan. Ondernemers en sekswerkers stapten naar de rechter. Ze vinden dat zij de dupe zijn van de nieuwe sluitingstijden. Maar de rechter zegt dat een veilig en leefbaar wallengebied voorop staat. De televisieaanbieders KPN, Vodafone Ziggo, T-Mobile en Delta... hebben samen de sportzender ESPN overboden om de eredivisierechten in handen te krijgen. Volgens de Telegraaf en VI zou het bod van de bedrijven de eredivisieclubs jaarlijks ruim 200 miljoen euro opleveren. De bedrijven zouden hun bod gisteren hebben voorgelegd aan de directeur Jan de Jong van de eredivisie... en de mediacommissie van de clubs.